Journaal. De Amerikanen hebben in de villa van Bin Laden documenten genomen. Ze hopen dat daar informatie bij zit over de plannen en werkwijze van Al-Qaeda... en ook informatie over de schuilplaats van de vermoedelijke opvolger van Bin Laden, Al-Zawahri. Pakistanse president Sardari schrijft in een brief aan de Washington Post... dat zijn regering niet wist waar Bin Laden zich schuilhield. Volgens het Witte Huis is het ondenkbaar dat Bin Laden geen hulp van Pakistani heeft gehad... maar volgens Sardari steunt zijn land de strijd tegen het terrorisme volledig. De explosie in een pand in het centrum van Zwolle vorige week was het gevolg van een gaslek. Dat is gebleken uit onderzoek van de politie. Het gas had zich opgehoopt in de kelder en toen de bewoner daar het licht aan deed volgde de explosie. De voorgevel van het pand werd weggeblazen en een deel van het gebouw stortte in. De 27-jarige bewoner en een meisje dat voorbij fietste raakten gewond. Door de explosie was de binnenstad van Zwolle urenlang ontruimd. De politie in Friesland heeft een man opgepakt op aanwijzing van mensen die hun eigen spullen te koop zagen staan op Marktplaats. Vorige week werden van de theatergroep zeven microfoons met zender gestolen. Een paar dagen later ontdekte de groep de microfoons op de site van marktplaats.nl. Na overleg met de politie maakten ze een afspraak met de aanbieder. En toen het inderdaad om hun spullen ging, hield de politie de verkoper aan. In Rotterdam rijden volgende week woensdag tijdens de ochtendspits geen bussen, trams en metro's. De actievoerders willen dat het kabinet en de PVV afzien van de verplichte aanbesteding. Ook zijn ze boos over de 120 miljoen aan bezuinigingen. Het OV-personeel vreest dat de maatregelen leiden tot overvolle trams en bussen, langere wachttijden en minder veiligheid. Mogelijk wordt er later volgende week ook in Den Haag en Amsterdam gestaakt. Het weer, het is eh, zonnig, alleen het noordoosten enkele stapelwolken, het is een graad of 13. Morgen is er meer bewolking en een kleine kans op een bui.